Er zijn traangasgranaten afgevuurd op de menigte bij de ingang van de wijk die de Roodhemden bezetten. Ook wordt vanaf hoge posities met scherp op het kamp geschoten. Het leger spuit met waterkanonnen barricades van autobanden en stokken nat om te voorkomen dat die in brand worden gestoken. Gisteren mislukte een poging van de Thaise Senaat om te bemiddelen. De regering wil praten met de oppositie als de roodhemden het kamp verlaten. De roodhemden eisen het vertrek van de regering van premier Abhisit. Bij de gevechten in Bangkok zijn de afgelopen dagen zeker 38 doden gevallen. In een verzorgingstehuis in Hellevoetsluis heeft rond middernacht brand gewoed. De bewoners van zo'n twintig appartementen moesten tijdelijk hun woning uit. Ze werden elders in het tehuis opgevangen. De bewoner van het appartement waar de brand uitbrak is in het ziekenhuis opgenomen met ademhalingsproblemen. De brandweer had het vuur snel onder controle. In de Dom van Aken is een speurtocht van drie jaar naar het graf van keizer Karel de Grote zonder succes afgesloten. Zijn stoffelijk overschot ligt sinds de 12e eeuw in de Dom, maar het graf is nooit teruggevonden. De stadsarcheoloog van Aken heeft samen met andere deskundigen uitgebreid gezocht in de voorhal van de kerk, die de afgelopen jaren werd gerestaureerd. Het nationale voetbalelftal van Paraguay is in Frankrijk beroofd. Dat gebeurde tijdens een training in Evian-les-Bains bij de grens met Zwitserland. Een man meldde zich bij de receptie van het Hilton Hotel. Hij was gekleed in een pak van het Paraguayaanse elftal en hij had een kamersleutel bij zich. De man vertelde dat hij de kluis niet open kreeg. Met hulp van het hotelpersoneel werd de kluis geopend. De dief ging er vandoor met 90.000 euro. Paraguay speelt op het WK in dezelfde groep als Italië, Nieuw-Zeeland en Slowakije. Het weer nog vannacht wisselen bewolkt in het zuidwesten helder en kans op mist, minima rond 4 graden. Overdag in het oosten nog wolkenvelden en verder veel zon.